uit een diepe financiële malaise te komen, maar moet dat wel terugbetalen onder strikte voorwaarden. De centrumrechtse lijsttrekker Pasos Coelho heeft gezegd dat hij die voorwaarden wil bijstellen. Hij ligt in de peilingen nu voor op de partij van Socrates. Het weer bijna overal droog, maar in het zuiden kans op een bui. In de ochtend wisselend bewolkt, later in het hele land buien. Vooral in het oosten vanmiddag kans op hagel en onweer. Het wordt tussen de 20 en 25 graden.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 René van Brakel met het NOS Journaal. President Saleh van Jemen heeft zijn land verlaten. Hij is voor medische behandeling in Saoedi-Arabië. En het ziet er naar uit dat hij daar blijft. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Er wordt al wekenlang geprotesteerd tegen het bewind van Saleh, die ruim 30 jaar aan de macht is. Bemiddelingspogingen van buurlanden om de president te bewegen op te stappen hadden geen effect. Gisteren werd er na bemiddeling door Saudi-Arabië een wapenstilstand bereikt tussen opstandelingen en regeringsleger. Dat lijkt stand te houden. De vicepresident van Jemen heeft nu alle taken van Saleh overgenomen. In Maastricht is gisteravond een man van 30 thuis doodgeschoten. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw was ook in het huis, maar bleef ongedeerd. De daders zijn voortvluchtig. De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. Een helikopter van de politie gaat met hittesensoren brandhaard in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede in kaart brengen. De veenbrand is nog niet uit en het is moeilijk te zien waar het onder de grond nog smult. Sinds 5 uur vanochtend is het bluswerk hervat. Vannacht lag dat vanwege de duisternis stil. De brand in Aamsveen ontstond vrijdag en heeft zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Het vliegtuig dat twee jaar geleden landde in de Hudson Hudsonrivier in New York is alsnog onderweg naar zijn eindbestemming. Het toestel wordt over de weg naar Charlotte in North Carolina gebracht. Bij de noodlanding op het water in januari 2000.